zo vlug zou vergeten, dan had ik me wel bedacht en gewacht met mijn geld maar aan jou uit te geven. Oh, had ik het maar geweten, dat jij zo vlug zou vergeten, dat jij mijn geld nu doet. ik had, het mooiste wat ik bezat. Maar toen jij niets meer kreeg van mij, was alles zo voorbij. Oh, had ik het maar geweten, dat jij zo vlug zou vergeten. Dan had ik me wel bedacht en gewacht met mijn geld maar. dat jij zoveel zou vergeten. Dat jij mijn geld beminde, wist ik niet. Daarom heb ik zo'n verdriet. Het beste kocht ik voor jou. Ik dacht, ik word toch zijn vrouw. Maar die gedachten waren mis. Ik heb me zo vergist. Oh, had ik het maar geweten dat je zoveel zal vergeten. Dan had ik me wel bedacht en gewacht met mijn geld maar aan jou uit te geven. Oh, had ik het maar geweten, dat je zoveel zal vergeten. Dat jij mijn geld beminde wist ik niet, daarom heb ik zo'n verdriet. Dat jij so